De inschatting is gebaseerd op de oude bijeenkomsten van vanavond en gisteren. Van der Laan gaat voorlopig nog uit van 30 tot 50 slachtoffers. Dat is gebaseerd op de verklaringen van de verdachte Robert M. zelf. Van der Laan zei dat op de laptop van M heel veel kinderporno is gevonden. Er zijn geen aanwijzingen dat de partner van M bij het misbruik betrokken was. Wel is hij opgepakt voor het bezit van kinderporno. Ook een andere medewerker van kinderdagverblijf het Hofnarretje is opgepakt. Hij is gezien op beelden met kinderporno. Jongeren in de kop van Noord-Holland zijn niet meer de zwaarste drinkers in hun leeftijdscategorie. De afgelopen vier jaar is hun alcoholconsumptie met een kwart gedaald, blijkt uit onderzoek van de GGD. De daling komt doordat ouders in de kop van Noord-Holland beter zijn gaan letten op het drankgebruik van hun kinderen. Ook heeft een aantal gerichte projecten geholpen. CDA-minister Van Bijsterveld van Media wil het derde publieke televisienet voorlopig behouden. Dat zei ze tijdens een debat in de Tweede Kamer over de mediabegroting. In het regeerakkoord staat dat een zender kan worden geschrapt als het aanbod door de bezuinigingen verschraalt. De minister voelt zich voorlopig niet genoodzaakt hiervoor te kiezen. De omroepen moeten 200 miljoen euro bezuinigen. FIFA-voorzitter Blatter adviseert homoseksuelen die het WK voetbal in Qatar willen bijwonen om zich dan te onthouden van seks. Dat zei hij op een persconferentie in Zuid-Afrika. Het WK wordt in 2022 in Qatar gehouden. Homoseksualiteit is daar verboden. Blatter kwam met zijn opmerking naar de vraag welk advies hij homoseksuele voetbalfans zou geven. Dan het weer. De neerslag trekt naar het zuiden weg en vannacht is het overal droog.